Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het overleg over de Griekse schuldencrisis in Brussel is vooruitgang geboekt, maar er zijn geen concrete afspraken bekendgemaakt. De deelnemers toonden zich alleen voorzichtig positief. In een korte verklaring staat dat er over een paar dagen verder wordt gepraat. Aan tafel zaten onder andere de Griekse premier Tsipras, voorzitter Juncker van de Europese Commissie en minister Dijsselbloem namens de Eurogroep. FIFA-bestuurders werden al in de jaren 90 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer zei dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd dat er voor het WK in 1998 al steekpenningen werden betaald. Het evenement ging naar Frankrijk, maar ook Marokko was in de race. De zoektocht in de Indische Oceaan naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines wordt niet verder uitgebreid, tenzij er nieuwe aanwijzingen worden gevonden. Dat zeggen de Australische autoriteiten. Vlucht MH370 verdween ruim een jaar geleden spoorloos. Het zoekgebied werd in april nog vergroot, maar als dat niets oplevert wordt de zoektocht gestaakt. Een Kamermeerderheid wil dat er voorlopig niet meer vuurwerk wordt verboden. Eerder dit jaar verbood staatssecretaris Mansveld de Romeinse kaars en het babypijltje. Ze doet nog onderzoek naar andere soorten. De PvdA wil pas over nieuwe verboden nadenken als dat onderzoek klaar is. De VVD is op voorhand tegen, uit angst dat er anders meer illegaal vuurwerk op de markt komt. De Tweede Kamer praat vandaag over het vuurwerkbeleid. De moslimextremist die dinsdag door de politie in Boston werd doodgeschoten... was oorspronkelijk van plan om activiste Pamela Geller te onthoofden. Toen dat te lastig bleek, besloot hij de politie aan te vallen. Dat meldt CNN. Geller is een geestverwant van Geert Wilders. Zij organiseerde vorige maand de bijeenkomst in Texas... waar twee mannen het vuur openden, kort nadat Wilders daar was vertrokken. Het weer, het wordt een zonnige dag met weinig wind, maximaal van 19 tot 23 graden. Maar op het strand blijft het een paar graden koeler door wind van zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Lelystad en Amberen Buiten-Oost 9 kilometer. Na een ongeluk is de linker reisrook dicht. Verkeer richting Amsterdam rijdt om via Zwolle en Amersfoort. Een ongeluk op de A15 Gorkum richting Europort. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer kan het beste gebruik maken van de parallelbaan. Tussen Alblasserdam en rotterdam Charlo staat inmiddels 7 kilometer. Verkeer richting Europort rijdt beter om via de Benelux-tunnel. Op de A27 Breda richting Utrecht langzaam rijden bij Lexmond over 4 kilometer.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 separate goals. This path makes me inspired. They have the flames. to Bessie, Bessie to Atacama, Marilyn, with me. I'm digging, I'm digging it feels right. Well, I'm digging. Need to grow, have to I'm the rush. I dig for that one, open the taking all day from back to the front.